Een voorspoedige start. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Aanslag zeer waarschijnlijk in Nijmegen geweest. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Anis Amri daar op het station een gratis simkaart heeft gekregen. De Tunesiër is hoogstwaarschijnlijk ook te zien op bewakingsbeelden die in het station van Nijmegen zijn gemaakt. Het lijkt erop dat Amri na de aanslag via Nederland en Frankrijk naar Italië is gevlucht. Vier dagen na de aanslag werd hij doodgeschoten in Milaan. De Duitse politie heeft een Tunesiër van 40 opgepakt... die mogelijk was betrokken bij de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt. Zijn nummer stond in de telefoon van Amri. Het is nog onduidelijk of het voorstel voor een wapenstilstand in heel Syrië kans van slagen heeft. Rusland en Turkije zijn het eens geworden over een bestand dat middernacht zou moeten ingaan. Alleen de strijd tegen terreurgroepen in Syrië zou dan nog doorgaan. Rusland en Turkije overleggen nu met alle partijen en dat zou moeten leiden tot vredesoverleg volgende maand. Minister Schippers van Volksgezondheid zegt dat ze onaangenaam is getroffen door de problemen met kunstmatige bevruchting in het UMC Utrecht. Ze leeft mee met de mensen die nu in spanning zitten. Gisteren werd bekend dat bij de bevruchting van eicellen van 26 vrouwen fouten zijn gemaakt. Mogelijk is er zaad gebruikt van de verkeerde man. En het antidopinglaboratorium in Lausanne heeft 30 sporters ontmaskerd die doping hebben gekregen van de Spaanse arts Fuentes. De krant El Pais meldt dat de namen de komende weken openbaar worden gemaakt. Het zal gaan om 20 wielrenners en 10 andere sporters. Omdat de overtredingen zijn verjaard is het niet duidelijk of er nog gevolgen zijn voor de sporters. Dan nog het weer, vooral in het noorden zon. In het zuiden blijft het grijs door mist en bewolking. Het is 2 tot 6 graden. Morgen en vrijdag wat meer zon. Het wordt dan een graad of 3. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het midden, westen en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Tussen Delft en Rijswijk rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur.